Inmiddels is de boel onder controle, zegt de politie. Er zou geen dreiging zijn voor studenten en personeel. Deze leerling mocht niet naar binnen toen hij aankwam. Ik kwam aangereden. Ik denk, ja, wat hier aan de hand? Ik zag gelijk... Ehm, de politieagenten nog met, eh, met de bivak met opstaan. En eh, gelijk gevraagd wat er aan de hand was. Alleen niemand weet iets eigenlijk. Helemaal niemand. Je, je hebt app-contact met leerlingen binnen? Ja, ik heb met eentje heb contact gehad. Die, zei, eh, die heeft verteld dat er een wapen was gevonden binnen. Maar of dat waar is, weet ik eigenlijk nog niet. En de docenten weten ook van niks. En we, moeten, we zijn gedwongen om buiten te staan. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn afgelopen week 1100 Russische militairen gedood bij Bakhmut in het oosten van Oekraïne. Rusland zegt dat het honderden Oekraïners heeft gedood. De strijd om het stadje duurt lang. Al sinds de zomer wordt er keihard gevochten met enorme verliezen. Rusland zou Bakhmut kosten wat kost willen hebben om thuis te kunnen laten zien dat er eindelijk weer iets is overwonnen. In Limburg ging de laatste in de jaren 70 dicht, maar nu moeten er dicht bij huis weer nieuwe komen. Mijnen. Niet voor kolen, maar voor aardmetalen. Die zijn hard nodig in windmolens en accu's van elektrische auto's. Europa maakt nu plannen voor het openen van nieuwe mijnen, schrijft Trouw. Ook om de boel minder uit China te hoeven halen. En deze man is binnenkort weer op de Britse tv. Seven games on the way from the opening day of the Premier League. Gary Lineker, de sportpresentator, werd van de buis gehaald bij de BBC... nadat hij op Twitter de asielplannen van de regering vergeleek met nazi-praktijken. De BBC vond dat hij niet neutraal genoeg was en de regels overtrad. Collega's van Lineker bleven thuis, waardoor sportprogramma's geschrapt moesten worden. De BBC zegt nu sorry en dat de social media regels wat vaag zijn. Gary mag zijn baantje weer oppakken, vertelt deze verslaggever. Gary is a valued part of the BBC, and I know how much the BBC means to Gary, and I look forward to him presenting our coverage this coming weekend. Gary Lineker is oud voetballer en al 30 jaar het gezicht van Britse voetbalprogramma's. Het weer, het waait flink, er vallen wat buien, maar de zon laat zich ook af en toe zien en het is warm. 12 graden op de Wadden en 18 in Limburg. Morgen weer koeler en dan vallen er ook wat winterse buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits is nu vrij snel aan het oplossen. Het is nog wel druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en Knopend Amstel over 14 kilometer.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 Dit is ZFM. to how it was Before my pride got in between us Go ahead and hit me where it hurts Because at least then I feel something Screaming in my face Kicked me out your place I got nowhere to go Can we find love again?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 Oekraïne zegt dat het in minder dan een week tijd meer dan 1100 Russische militairen heeft gedood in de strijd om Bakhmut. Volgens deskundigen wil Rusland kosten wat kost de stad in handen krijgen om een overwinning te kunnen presenteren. Op het spoor tussen Driebergen en Maarn is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Het gebeurde in de buurt van een rangeerterrein. Over de toedracht is nog niets bekend. Presentator Gary Lineker keert terug op televisie. De BBC had hem vorige week van het scherm gehaald na een kritische tweet. De BBC gaat zijn richtlijnen voor het gebruik van sociale media nog eens onder de loep nemen. En het weer, af en toe zon, maar er zijn ook buien. Het is vandaag 15 tot 17 graden. Cute ponytails and girls must tripping, no, oh, I've been tripping about you daily. I've been out of my mind, looking all kind of crazy. looking all kind of crazy this, baby. I've been tripping, no, oh, I've been tripping about you daily. I've been out of my mind ZFM. zoek dus hoe het loopt van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, patras net een sommelier. Flesje hiervan van 2 bij 2 charade. so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net de rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs, plangen op de die space en nice. Kom mee op reis, zet duister in. Mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom strik, rik in het veld met een picknick. Met mijn mind op het thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het kwik, kwik. Chris cross, pass, die shots zijn het trick. Oh, ik weet is zo precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt.